7 uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Griekenland moet morgen met nieuwe acceptabele hervormingsplannen komen. Anders dreigt een vertrek uit de euro. Premier Tsipras kreeg gisteravond in Brussel te horen... dat er zondag een beslissende EU-top met regeringsleiders wordt gehouden. Bondskanselier Merkel noemt de situatie ernstig. Premier Rutte zegt dat er een wondertje moet gebeuren om een grexit te voorkomen. Premier Tsipras heeft beloofd dat hij morgen met geloofwaardige hervormingen komt. Op Aruba is een stille tocht gehouden voor Mitch Henriquez. Zo'n 75 mensen liepen van het vliegveld naar het rouwcentrum... waar het stoffelijk overschot naartoe werd gebracht. Mitch Henriquez overleed anderhalve week geleden in Den Haag... na een hardhandige arrestatie door de politie. Na zijn dood waren er dagenlang rellen in de Schilderswijk. Het kabinet wil meer aandacht in de samenleving voor mensen die dement zijn. Mensen worden steeds ouder en daarmee neemt ook het aantal dementerenden toe. Staatssecretaris Van Rijn wil dat mensen in de omgeving eerder herkennen dat iemand dement wordt, zodat ze kunnen helpen. Het trekt 16 miljoen euro uit voor een voorlichtingscampagne. Van de mensen met een bijstandsuitkering heeft 9% een parttime baan. Van de alleenstaande ouders in de bijstand werkt 16% erbij. Dat blijkt uit een onderzoek van Difosa, de koepel van sociale diensten. Parttimers in de bijstand worden gekort op een uitkering. Dat bespaart op jaarbasis 350 miljoen euro, zegt Difosa. Op een woonwagenkamp in Sint-Oederode in Noord-Brabant is gisteravond een man doodgeschoten. De politie vermoedt wie het is, maar wil er nog niets over zeggen. Ook over de aanleiding is verder niets bekend. Er zit één verdachte vast. Het woonwagenkamp in Sint-Oederode is maar klein. Er staan vier wagens. Het weer. Vandaag geregeld buien, vooral in het binnenland. Er is ook wat zon en het wordt 18 tot 20 graden.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 A7 Horenzaandam bij Purmerend 4. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen eh, Gorkum en Sliedrecht. Eh, bij elkaar opgeteld 6 kilometer. A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 3 kilometer. Tot zover de verkeersin. je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.